moet met het NWS Journaal. Minister Bijleveld van Defensie zegt meteen aan de slag te gaan... met de aanbevelingen van de commissie die het ongeluk met een mortiergranaat in Mali onderzocht. Bij dat ongeluk vielen twee doden. Volgens de commissie van der Veer heeft Defensie structureel te weinig aandacht... voor de veiligheid van de militairen. Bijleveld noemt de toon van het rapport hard. Volgens haar moet de veiligheid inderdaad beter... en ze neemt alle aanbevelingen over. De commissie vindt onder meer dat het leger een speciale veiligheidsdirectie moet krijgen. De Aldi stopt in Groot-Brittannië en Ierland met de verkoop van energiedrankjes aan kinderen onder de 16. Vanaf 1 maart moeten kopers met een ID-kaart bewijzen dat ze 16 plus zijn. Ook andere Britse supermarktketens hebben een verkoopverbod op energiedrankjes aan kinderen ingevoerd. Omdat ze veel te veel suiker en cafeïne zouden bevatten. Begin deze week vroegen kinderartsen in Nederland om een verkoopverbod van de pepdrankjes aan iedereen onder de 18. Maar staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid vindt dat te ver gaan. De Turkse minister van Defensie zegt dat de militaire operatie in de Noord-Syrische regio Afrin in feite is begonnen. Turkije heeft een troepenmacht in het grensgebied gevormd, waardoor de spanning verder is opgelopen. De Turken zeggen dat de Koerdische strijders in de enclave een bedreiging vormen. De Amerikanen steunen de Koerdische milities in Syrië. Om het lerarentekort te bestrijden geeft Amsterdam nieuwe docenten voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Het gaat eerst om een proef met 100 woningen. De leraren die ervan gebruik maken komen terecht in complexen waar ook studenten en statushouders zitten. Ook in andere delen van het land bieden scholen steeds vaker welkomstpremies aan leraren. Het weer, is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen enkele buien voor, die soms winters zijn. Er is ook wat ruimte voor de zon en het is ongeveer 5 graden. Ook in het weekend winterse buien. S'nachts en in de vroege ochtend is er grote kans op gladheid. Overdag wordt het opnieuw zo'n 5 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland een kwartier vertraging tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Centrum. 4 kilometer file. Eh, de rechte rijstrook is dicht door een kapotte vrachtwagen.